Lot Lewin met het NOS-journaal. President Trump heeft hard uitgehaald naar Duitsland. Hij zei tegen de secretaris-generaal van de NAVO... dat het ongelooflijk is dat Amerika Duitsland beschermt... terwijl Duitsland intussen zaken doet met Rusland. De Duitsers hebben een gasdeal met Rusland gesloten... waar ze miljarden dollars mee verdienen. Trump vindt dat Duitsland het geld moet steken in defensie... maar het land weigert dat. Trump deed zijn uitspraken voorafgaand aan de NAVO-top in Brussel. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar oud-burgemeester Hertog van Huizen. Die stapte in februari op wegens grensoverschrijdend gedrag. Zes vrouwen hadden een klacht tegen hem ingediend. In eerste instantie zeiden de slachtoffers, de gemeente en de provincie dat ze geen aangifte zouden doen. De commissaris van de Koning sloot het dossier na zijn aftreden. Waar het Openbaar Ministerie nu precies onderzoek naar doet is niet bekendgemaakt. Zoutfabrikant Axo Nobel schrapt een groot personeelsfeest en de open dag in Hengelo komend weekend vanwege de stakingen. Het feest was bedoeld om het 100-jarige bestaan van de zoutwinning in Twente te vieren. Tientallen medewerkers zijn aan het staken voor een betere CAO. Gisteren werd al gestaakt bij verffabrieken van Axo Nobel in Sassenheim en Wapenveld. Een meisjesschool in India heeft 16 jonge leerlingen urenlang opgesloten in de kelder omdat de ouders geen schoolgeld zouden hebben betaald. Het schoolhoofd is volgens Indiase media opgepakt. De kinderen zijn tussen de 4 en 6 jaar oud. Ze zouden zo'n 5 uur hebben vastgezeten in een kamer met weinig frisse lucht. Sommigen werden niet lekker en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De school ontkent het verhaal en zegt dat er een speelruimte in de kelder zit. Het weer in het zuiden is het zonnig. In de noordelijke helft en het oosten van het land ook stapelwolken en kans op een bui. Het is 21 tot 24 graden. Morgen in het oosten opnieuw kans op een bui. Elders meer zon en ook wat warmer met maxima rond de 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.